Marnik eh, met het NOS-journaal. De VS gaat olietankers blokkeren die van en na Venezuela varen... en onder Amerikaanse sancties vallen, heeft president Trump bekendgemaakt. Hoeveel tankers de VS wil tegenhouden en hoe die blokkade eruit gaat zien is nog onduidelijk. Vorige week werd door de Amerikanen bij Venezuela een olietanker in beslag genomen. Trump vindt dat de Venezolaanse president Maduro moet opstappen... Volgens Maduro is Trump uit op olie en andere waardevolle grondstoffen. In Bussum zijn twee mensen om het leven gekomen bij een brand in een woonzorgcentrum. Een van de slachtoffers is de bewoonster van het appartement waar de brand was. Het andere slachtoffer werd een paar uur na de ontruiming onwel en overleed daarna. Twee andere bewoners, twee medewerkers en twee brandweermensen zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand in Bussum zijn zo'n 10 appartementen voorlopig niet bewoonbaar. In Rome zijn na jarenlange vertraging twee nieuwe metrostations geopend... waarvan één bij het Colosseum. De bouw liep vertraging op doordat er bijzondere archeologische vondsten zijn gedaan. Zo werden bij het Colosseum 28 oude waterputten ontdekt. En verder ook voorwerpen als haarspelden, olielampjes, messen en beelden. De vondsten zijn nu in het station te zien. Bij het andere station werd een 2000 jaar oude legerkazerne gevonden... net als een woonhuis met beschilderde kamers en mozaïeken. De korte film Beyond Silence van de Nederlandse regisseur Manny Blok... maakt kans op een Oscar. Het is een van de 15 films op de shortlist in de categorie Live Action Short Film. Beyond Silence gaat over een dove studente die seksueel wordt misbruikt en dat naar buiten wil brengen... Het is de eerste film van Blok, die bekend is als actrice en scriptschrijver.